you've treated me so wrong I can't take anymore And it looks like I'm never gonna fall in love oh. just broke down and cried. And it looks like I'm never gonna fall. someone else, baby. I broke up all inside, and it looks like I'm never gonna fall in love. bepaald geen eh, steenkolen Engels. Dit van eh, Tom Jones. I'll never fall in love again. Zou die die belofte waar hebben gemaakt? Ik geloof er helemaal niks van. Een prachtig nummer uit 1967. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van Go FM. Met een beetje, ja, heese de Blokhuizen. Ja, er zijn een naweeën van een coronabesmetting. Ik ben er gelukkig overheen hoor. Maar mijn stem die is nog een beetje kapot. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar dat vind je vast niet erg, want de muziek... Ja, dat is toch het meeste wat de show bevat, hè? Prachtige muziek van onder andere Starbuck, Moonlight Feels Right. En straks ook een leuk onderwerp in de show. Wat dat is, dat hoor je straks over een paar minuten al. Dus blijf bij me. wind direction. I caught it in my hand. day. I finally made a tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the top at Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky that knows a potion. The moon sends you on. feels right. Moonlight feels right. We'll lay back and observe the constellations and watch the moon smiling bright. I'll play the radio on southern stations, cause southern. you came to Baltimore from Ole Miss, a class of seven four gold ring. The eastern moon looks ready for a wet kiss to make the tide rise. Nothing like the sky to do some potion. The moon will send you on your way. Moonlight. look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so beautiful. still left unanswered. So much I've never broken through. I sometimes see so clearly the only truth I've ever known. man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. Wat een romantiek hè, op de zondagmorgen hier bij GoFam. Linda Ronstadt en Aaron Neville in Don't Know Much. En Starbuck, Moonlight Feels Right, tuurlijk. Straks gaan we praten met uh, Maaike Hogewoning. Zij is eh, militair operatieassistent en heeft een boek geschreven over oorlog in de operatiekamer. Best wel actueel zou je kunnen zeggen. En eh, zij praat over haar ervaringen ja, bij die operaties en dat soort zaken.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 Wat een prachtige ballad van Adele, Make You Feel My Love. En R.E.M. Rapid Eye Movement en Man on the Moon. Hmm, geweldig op deze zondagmorgen. Geen slechte zondagmorgen, niet nietwaar. De temperaturen gaan de komende dagen trouwens weer lekker omhoog. Mag ook wel, na die sneeuwbuien van de afgelopen dagen, zou ik maar zeggen. Dus eh, ik kijk er wel weer naar uit, naar de lente. En eh, ja, ik heb wel even de sneeuwklokjes gemist. <laughs> Ja, slagen onder het sneeuw. Heb je dat weer. Dus, ehm, nou ja, komende dagen wordt het gewoon beter. En ik kijk uit naar de lente en jij wellicht ook. En de lente natuurlijk samen met GoFam. Met prachtige muziek uit vervlogen jaren onder andere. Zoals deze van The Searchers. Och, wat een ouwe. Goodbye, my love. Goedemorgen. Goodbye, my love, goodbye. So long. know that you're not happy at all. and a fool can plainly see. It's like praying. Every word, every touch. sun België natuurlijk. Octopus en... Ja, ze zingen het zelf. I'm so in love with you. Ja. Lijkt een beetje op de muziek van de Buffoons. Misschien kun je daar nog iets van herinneren. Ja, hier in de show hoor je van alles natuurlijk. Hè? Vooral ook de Searchers en Goodbye My Love. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met mijn gast in de studio, Maaike Hogewoning. Maaike, welkom. Dank u wel. Over het boek Oorlog in de Operatiekamer. Dat klinkt heel eh, agressief bijna. <laughs> agressief, ja. Eh, ja, nou ja, het, het was soms ook wel... Eh, ja, oorlog is soms ook agressief, om het zo maar te zeggen. Ja. en dan de verwondingen die militairen daardoor oplopen... en vervolgens bij ons in het ziekenhuis op de operatiekamer terechtkomen. Ja, dat is soms best ja, heftig. Want je hebt het over militairen. Ja. Je werkt zelf in het ziekenhuis dus? Ja, ik ben militair operatiekamerassistent. Dus ik werk voor Defensie. En mijn functie is operatiekamerassistent, En in die hoedanigheid ga ik eh, zo nu en dan ook op, eh, op uitzending. Ja, ja, dat is extra. Want in de operatiekamer doe je hetzelfde als wat je een burger zou doen. Ja, klopt, klopt. ja. Alleen eh, ja, op uitzending natuurlijk andere soorten verwondingen, zeg maar dan hier in Nederland. Ja, want in Nederland zijn wel militairen die komen gewoon in een militair ziekenhuis terecht? Ja, we hebben in Utrecht het eh, Centraal Militair Hospitaal. Mhm. En eh, nou ja, als ik eh, zelf ook iets heb, moet ik daar in principe ook naartoe. En militairen die op uitzending gewond raken, daar worden geopereerd, die worden dan teruggevlogen naar het Centraal Militair daar Hospitaal. Ook terecht. Ja, ja. ja, ja heftige baan, denk ik. Ja, soms, soms wel, ja. Maar mhm. ook wel mooi werk. Want je kan wel mensen, je kan wel het verschil maken voor mensen, denk ik. Ja. als je op uitzending bent, dan zie je wel wat oorlog kan, kan betekenen. Uh, eh, jazeker, ja. De oorlog die komt letterlijk op onze operatietafel eh, voorbij, zeg maar. Ja. ja. En dan een boek daarover. Is dat een leesbaar boek? Als je nou, dat is zo'n droevig verhaal en zo heftig. Uh... Nou, ja, je nou. zal niet zeggen als je het zelf geschreven dat het niet te lezen is. Maar... <laughs> nou ja, moet wel eerlijk zijn. Wat ik van de meeste mensen terugkrijg, eh, ook mensen die mij kennen, die zeggen: het lijkt wel alsof je het aan me voorleest. Mm tuurlijk een, een, een, een traan her en der en dat mensen denken: jeetje, heftig. Maar ook eh, veel lol, plezier. Ehm, voor militairen en veteranen vaak ook eh, herkenning. Ja, ja. Ritme van de uitzending, zeg maar. Hm. En ehm, ja, tot nu toe krijg ik eigenlijk alleen ja, positieve reacties terug. Dus en het, is, eh, het is goed geslaagd, het boek. Want de tweede druk komt eraan. Of is de ja, de derde druk. Derde eh, druk, oh, ja, loop weer ik heb nog, nog nou ja, 100, 200 boeken van de tweede druk. Dus mhm. die, ja, die gaan zo langzaamaan op. En dan gaan we weer door met een derde druk. Ehm, dat boek is een troost voor de veteranen, begreep ik van je zo'n beetje gezegd te hebben. Ja, nou, of herkenbaar. herkenning. Herkenning, ja, ja, ja, mensen die zelf op uitzending zijn geweest, die herkennen een beetje het ritme van eh, ja, het op uitzending zijn. ja. ja ja, dat is wel een druk bestaan. Dan moet je uitgezonden worden, je moet nog een boek schrijven. Ja, dat heb je in Nederland gedaan, neem ik aan. Ja, ja, ja. ja, klopt. Ja, ik heb dat eh, gedaan naast mijn fulltime baan en eh, met, eh, met twee jonge kinderen van toen twee en vier. Dus ja, je kan s'avonds op de bank gaan zitten en gaan Netflixen. maar je kan ook achter de laptop kruipen en, en je, je dagboek, die hield ik bij tijdens mijn uitzending. Oké, okay, ja, dat scheelt. heb je materiaal? Ja, zeker. Maar ja een goed lopend verhaal en eh, even wat krabbeltjes. Dat, eh, dat, moet je toch even eh, omvormen tot een boek. Nou ja, het moet ook leesbaar zijn. En dat is het blijkbaar, want het loopt goed. Ja. Dus wat dat betreft. Ja, zeker. Ja. Als mensen meer daarover willen weten, het boek willen bestellen of er iets over weten, websites, sociale media? Ja, zeker. ja, ik heb mijn eigen website, www.maikehoogwoning.nl. Ehm, de derde druk die komt bij Kompas Uitgeverij vandaan. En op social media ben ik inderdaad op Instagram en op Facebook te vinden als eh, Oorlog in de Operatiekamer. Want je bent ook nog betrokken bij het uh, Franciscus ziekenhuis nu, hè? Ja, dat is eh, mijn kazerne waar ik geplaatst ben, om het zo maar even te zeggen. Het is natuurlijk een, een burgerziekenhuis. Ja, ik wou zeggen, het is toch geen kazerne? Nee, dat, nee klopt. Maar de nee, heeft een contract... Zo noemen jullie dat. Ja, ja, ja voor mij wel. Ja, Defensie heeft een contract met, uh, met 12 eh, burgerziekenhuizen. En die mhm. krijgen dus beroepsmilitairen daar in het ziekenhuis eh, te werken. En in ruil daarvoor mag Defensie af en toe personeel uit het ziekenhuis lenen. Die worden reserve-militairen. Ja, ja. En die kunnen dan ook ingezet worden voor oefening of uitzending. Dus dat is een ja, mooie wisselwerking. Ik kan op een kazerne niks. Ik kan niet in een tank rijden of in een tientonner. Daar ben ik niet voor opgeleid. Maar opereren, dat is mijn, eh, eh, ja, mijn werk, de chirurg helpen. Dus dat doe ik iedere dag in het ziekenhuis. Eh, mijn gast is een multitalent, zo kunnen we het wel zeggen. <laughs> Maaike Hogewoning, dank voor het gesprek en het inkijkje in jouw leven. En heel veel succes met wat je allemaal doet. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. walk you out in the morning. uw luidsprekers nog op zijn plaats na deze van Long John Baldry. Hier trilt de boel helemaal weg. <laughs> Walk me out in the morning dew. Hier in de show de zondagmorgen van GoFam. Tja, heb je onze website al bekeken vandaag? Goh, leuke eh, nieuws staat er ook weer op hoor. En belangwekkend nieuws. Eh, we houden dat de hele dag bij. Dus als je naar het eh, ja, nieuws vanuit Zeeuws-Vlaanderen wil kijken en op de hoogte wil blijven, dan moet je zeker op onze website zijn. www.go-rtv.nl www.go-rtv.nl Goed, eh, we weten allemaal de laatste tijd van de spanningen op de arbeidsmarkt. Vaklui zijn bijna niet te vinden. Hm. En dan denk je bij jezelf, is dat van nu of is dat altijd al zo geweest? Nou, misschien is het altijd wel zo geweest. Luister naar deze mooie van Leen Jongewaard. Een neef van mij heeft een timmerman op zolder opgesloten. De man zit in een keurig hok met kind en echtgenoten. Hij zit daar maar, die timmerman en mag zich niet vermoeien. Mijn neef bewaakt hem dag en nacht, want het is een hele goeie. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan. De hele samenleving wordt er zenuwachtig van. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Meneer verwendt zijn timmerman met spijzen en met dranken. Want hij heeft aan diezelfde knaap een heleboel te danken. Zodra hij weer een klusje heeft, haalt hij hem naar beneden. Zo leven zij al zeven jaar, heel vrolijk en tevreden. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan. De hele samenleving wordt er zenuwachtig van. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Mijn neef bezit maar één probleem. De man mag niet ontsnappen. Hij heeft ook een alarmsysteem met tralies op de trappen. En hij bewaakt zijn timmerman als een cipier, een rover. Hij ziet er zelf uit als een geest, maar heeft het er voor over. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan. De hele samenleving wordt er zenuwachtig van. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Laatst kwam er iemand aan de deur, mijn neef deed zelf open. Het was een Pink die naar hij zei zijn timmerman wou open. Die kerel zwaaide met een check. Mijn neef bracht hem tot zwijgen. En sprak, meneer, ik ben daar gek. Ik hou hem voor mijn eigen. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan. De hele samenleving wordt er zenuwachtig van. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? en Dave Stewart samen in What Becomes of the Broken Hearted. En Leen Maart. wat een prachtig lied. Waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? <laughs> Nou, dat is inderdaad een eh, hele klus, zou je kunnen zeggen. En je zou zeggen, nou, het was een probleem van nu. Of het is een probleem van nu, maar het was een probleem van alle tijden. Want dit mooie nummer kwam uit 1965. Zo lang geleden alweer. Goed, het schiet lekker op in de show. Loopt wel aardig tegen 11 uur. We zijn hier aan de derde bak koffie. Gezellig. We kletsen hier wat. Terwijl we ook, net zoals jij, meeluisteren naar de muziek van onder andere Lionel Richie. Ordinary Girl. Kom je er net bij? Kom je net uit je bed rollen? Goedemorgen. Welkom bij de show. Welkom bij KFM. someone loves me? How will I know if there's no I had someone who loved me. But I want them to love me for myself.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 <laughs> you know, at the end of my search, that someone was you. And I found in my heart there can be no one but you. All I need is an ordinary girl. Your love, my love, you know, hey. my life. en zuiver en het houdt hardnekkig stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. wat een stevige muziek aan het einde van het eerste uur hier bij GoFam van de zondagmorgen van Go. Uit ons eigen Zeeland. Natuurlijk Bluff en Omarm. Ja. En Lionel Richie met Ordinary Girl. Ook alweer oud worden, deun. Alweer een eh, jaar of uh, eh, 16. Zo snel gaat de tijd. Goed, ik ga even pauzeren. En eh, ik ben zo meteen weer bij je terug. Over een paar minuten al met het tweede gedeelte van de show. Dan gaan we lekker een beetje meer tempo maken. En we hebben een reportage van Jeroen van Gent in de show. Dus blijf lekker luisteren. Ik ben zo bij je terug, zoals ik al zei. Maar eerst nog even, als afsluiter van dit uur, Demis Roussos en My Only Fascination. Tot zometeen. say